Opel-werknemers uit verschillende Europese landen doen er aan mee. De duizenden betogers voeren actie omdat ze bang zijn dat de nieuwe eigenaar, Magna, de fabriek in Antwerpen sluit. De leden van de Europese Metaalvakbond willen met hun aanwezigheid laten zien dat ze solidair zijn met hun collega's in Antwerpen. Ook protesteren ze tegen massa-ontslagen in andere vestigingen. Deze maand werd zeker dat het noodlijdende General Motors Opel verkoopt aan het Canadese Magna. Hierdoor verliezen naar schatting 10.000 van de 50.000 Europese Opel-werknemers hun baan. Vooral werknemers in Antwerpen zijn bang voor sluiting, omdat ze denken dat de Duitse fabrieken met overheidsgeld overeind worden gehouden. De NMA kan binnenkort hogere boetes opleggen bij overtreding van mededingings- of energieregels. Minister Van der Hoeven schrijft aan de Tweede Kamer dat strenger moet worden opgetreden als bedrijven zich niet aan de wet houden. Vanaf volgende maand kunnen bedrijven bij zeer zware overtredingen boven de gebruikelijke boete een toeslag krijgen van 25% van de jaaromzet. Verder kan de boete worden verhoogd als het bedrijf vaker dan één keer in de fout gaat. Minister Eurlings heeft het startschot gegeven voor de werkzaamheden aan de A4 tussen Burgerveen en Leiden. Het gaat om het eerste voorrangstraject van de minister. Dat zijn projecten waarvan de besluitvorming is versneld. De weg wordt tussen Leiderdorp en Leiden verbreed van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken. Ook wordt bijna anderhalve kilometer van het traject verdiept aangelegd om de weg minder zichtbaar en lawaaiig te maken. De A4 geldt als een van de grootste verkeersknelpunten van Nederland. Twee van de drie Symfonica in Rosso-concerten van Diana Ross kunnen volgende maand gewoon doorgaan. Om de optredens in het Arnhemse Gelredoom te bekostigen... houdt Marco Borsato samen met bevriende artiesten twee inzamelingsconcerten.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 Thank you for the facts from